Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 2023 was het natste jaar ooit gemeten. Tussendoor was er een droogterecord en sinds het begin van de 20e eeuw was het hier nog niet zo warm. Deze klimaatonderzoeker van het KNMI kijkt daar niet echt van op... want door klimaatverandering wordt de kans op hogere temperaturen steeds groter. Er zijn er de laatste jaren al veel temperatuurrecords eh, gebroken. Als je kijkt naar eh, de top 10 van warmste jaren sinds het begin van de metingen. Dan vallen die jaren allemaal eh, in de laatste 20 jaar. Dus ja, dat er een temperatuurrecord gebroken wordt is, eh, is helaas niet meer zo verrassend. Dat het vorig jaar zoveel regende was dan juist wel opvallend, want dat komt minder vaak voor. Het vorige record was 25 jaar oud. Zo kon je in november bijvoorbeeld vaak je paraplu erbij pakken. Toen viel twee keer zoveel regen als normaal. De hulp voor jongeren met mentale problemen is niet goed geregeld... zeggen meerdere hulporganisaties die een brief hebben geschreven aan de Tweede Kamer. Ook de kindertelefoon vindt dat de politiek in actie moet komen. Ongeveer de helft van de jongvolwassenen in Nederland kampt met mentale problemen. En veel jongeren kunnen passende hulp gewoon niet tijdig vinden. En dan blijven zij te lang in een eentje rondtobben. En eh, daardoor ontstaan eh, vaak eh, wat complexere klachten dan in het begin. Ze vinden dat er één plek moet komen waar jongeren met mentale klachten terecht kunnen met vragen. Er zijn vorig jaar dik 73.000 nieuwbouwhuizen neergezet in ons land. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Toen waren het er bijna 75.000. Dat was het hoogste aantal in 10 jaar. Volgens het CBS gaan we dat soort aantallen dit jaar niet halen... omdat er minder bouwvergunningen zijn afgegeven. Een groot feest in de Johan Cruijff Arena gisteren. De Ajax-vrouwen stonden daar op de rand van uitschakeling in de Champions League tegen AS Roma. Tot Ajax vlak voor tijd een corner kreeg en het toch nog 2-1 werd. Je hoort aanvoerder Sherida Spitsen. Ja, onbeschrijfelijk eigenlijk. tuurlijk, we eh, zagen het zo dichtbij en dan wil je dat heel graag is dat nu realistisch. Ja, Wauw, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En er was nog een verrassende voetbaluitslag. Topfavoriet Marokko is uitgeschakeld op de Afrika Cup.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 And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. she'll break your heart Let your love for me prove strong While we are far apart So just remember what I say Trust in me while I'm away For I'll be true And just remember my true love is brighter than the moon above For only should try to say my love for you is only play Nearly a win, Just close your eyes and count to ten Think of me again, but don't you talk to him Close your eyes and count to ten and think of me again, but don't you talk to him. Cause if you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong while we are far apart. So just remember what I say, trust in me while I'm away, for I'll be true just remember my true love is brighter than the moon above for only you And if this guy should try to say my love for you is only play merely a whim Just close your eyes and count to ten Think of me again but don't you talk to him bij eh, Duifzaag de Week Door. Het is alweer woensdag, we gaan het allemaal snel, hè. We gaan gezellige muziek draaien, we gaan eh, genieten van cabaret straks... en eh, ja, alles wat niet meer zei. Geniet van The Dire Straits met The Sultans of Swing. double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition other places. Uh, but the horns, they blowing now.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 <laughs> De fretten, die eh, heb ik wel een beetje ingesmeerd met vaseline. En dan gaat het twee keer zo snel, luisteraars. Uh, ik heb ook mijn uh, eh, tamarijn heb ik uit het stof gehaald. Lag in de kast. Stoffige tamarijn, maar hij doet het nog prima. Dus met het verzoek of ik daar nog even op wil spelen. Nou, waaruit, Dan komt hij dan. waren natuurlijk de birds en dat schrijf je dan met een B-Y. Het, is, heeft niks met een vogeltje te maken. Maar wel met een uh, eh, tambourine. Nou, een gouden ouwe van de birds. Altijd heerlijk om uh, naar te luisteren, luisteraars. De Tequila Sunrise van de Eagles. Daar ben ik ook fan van. Wat, wat is er nou mooier op een woensdagochtend wakker te worden... met een beetje zout op de uh, van je hand en een glas tequila. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try the days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. And she's out running She wasn't just another woman. I couldn't keep from coming on. been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. take another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another friend Ja, dat was een, andere eh, Tequila Sunrise. Prachtig nummer van eh, de Eagles. En die tour nog steeds, geloof ik, een afscheidstour. En uh, daar betaalden mensen honderd dollars voor om zo'n concert bij te wonen. Niet te geloven. je kan het ook gewoon op DVD kopen, bijvoorbeeld. En, dat album Half Freezes Over is een live album met alle mooie nummers van de Eagles erop live gespeeld. een fantastisch, want wat waren ze nog in een goede periode. Om het zo maar te zeggen. Want ja, de mannen worden ook een dagje ouder. Net als die oude duif die u nu eh, op de radio hoort. Eh, maar eh, deze oude duif die gaat gewoon lekker door. En ik ga nou een nummer draaien, luisteraars. Van een vrij onbekend groepje. En ja, u, u, zal zeggen, wie zijn dit nou weer? Maar nou ja, dat is gewoon een heel onbekend groepje. Luister maar. Je hoort ze acht dagen in de week. Eh, acht dagen in de week. En eh, dat geeft een, eh, ja, een fantastisch geluid. Een beautiful noise geeft dat eigenlijk. Inderdaad. Nederlands Diamant, die weet daarvan mee te praten. U luistert daar uh, Duitszaag de Week door. Ik had zo'n mooie openingstune gekregen van mijn collega Willem Bruis... maar het ding weigert op de een of andere manier... Dus Willem, als je luistert, jongen, nou, dan... Uh, ja, het is, het, niet, het niet mijn schuld. Het apparaat hoeft het niet. Het is gewoon niet... Eh, <laughs> Ik heb nog wel een losse zaag in ieder geval. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise. Going on everywhere. Like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. It's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance. light joy of strife. Like a symphony played by the passing parade, it's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good. coming into my room and it's begging for me just to give it a tune. Je luistert naar Duivenzaag de week door. Uh, en het is hard vanmorgen, luisteraars. Ik zaag maar helemaal de wezenloos. Uh, eh, je had vroeger een groep, dat heette de Ivy League. En die hadden nummers als Tossing and Turning en My World Fell Down. maar dat is een groepje in Enschede, die eh, nog steeds bestaan trouwens. En die heet de Buffoons. En die hebben dat My World eh, Fell Down op een speciale manier gecoverd. Hè? Nagespeeld. Luister maar. Just like came Buffoons uh, eh, uit Enschede. En uh, ja, mannen konden fantastische Close Harmony zingen. Daar bent u zojuist ook eh, getuige van geweest. Ik heb het beloofd. Altijd zo rond het halve uur, zeg maar. Hè? We zitten nou zo rond ja, half negen. Heb ik cabaret beloofd? Nou, we gaan lachen. En dat doen we met Herman Vinkers. Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd Rob de Nijs op Kreta. Ze gaat keer Verdorie Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Dat is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk hier. Jammer, hè. Zonneke zo weggooien. Nee, ik heb eh, erg veel grappen dit keer over eh, bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Eh, Waar haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander hoor, ja zeker wel. Oh, niet alleen hier in de buurt, nee, tot Almelo en toe. Jo ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep smiddags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat er zo'n gouden koes. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander, jawel, jawel. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik, ehm, ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkers, is Herma Vinkers. Wat is Herma Vinkers? Ja, nou en? handtekening. Ik zal hem vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Dat nou, doet dat. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, god, nee, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van... Hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein. Komt me daar zo'n dom mensen aan, surf me aan de kop om handtekeningen zo. Ik zeg, hm, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal u verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? ik zei nee. Hij zei ik wel. bekend ben ik als Nederlander. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef mij maar aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. dus. Ah, nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die, die opening kan de hele avond nog wel. Ik, ehm, ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet waar dat was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van de Rijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Eh, ja, geintje. Dus, ja, geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Coopertest zei die meet je condities. Nou, kijk eens aan. Waar moet ik mij melden? Hij zei bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje fitness linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte dood neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Je speelt een, je speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. <laughs> ja, ik weet niks van sport, helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want eh, de zangeres was een beetje, een beetje kwaad op mij een beetje hellig. Zij, ehm, nou, ik had wel eens uh, grappen gemaakt over gehandicapten en daar, uh, daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, <laughs> waarom dat, nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica hè, begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan nou zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest daar verschrikkelijk hard om lachen. dus ik zei nou tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaat. en dat was niet goed, dat... Ehm, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed Gerard. En dan wil ik u nog graag even... Dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. trekken. Ja. Dank u. Dank u wel. Goh zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, Heel belangrijk bij touwtrekken, de sfeerbandjes. Ja, dit is een deel van de conferentie waar je beelden bij moet zien, luisteraars. Dus daar heeft hij weinig aan. Ik ga hem uitveden, maar eh, er komt straks om, eh, om eh, half tien nog weer een stukje cabaret voorbij. En ik ga nog niet verklappen wat. Dat moet nog in geheim blijven, zo gezegd. get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you kept the secret of your youth. baby Maar zie je, je bent gewoon veel te jong. Daar kwam het op neer, luisteraar. Eh, dat kan ook zomaar gebeuren dat iemand veel te jong is om verkering te hebben. Eh, nou ben ik veel te oud om verkering te hebben. Dat is weer de andere kant. <laughs> andere nou, wel, je bent toch nooit te oud om verkering te hebben. Ben je gek? Als je, als je oud bent en je komt nog een lieve dame tegen... waar je leuke dingen, gezellige dingen mee kan doen in het leven. Uit eten gaan, en, eh, op reis gaan. Uh, dagje Maastricht, dagje Valkenburg. nou ja, alles wat niet meer zei, dan moet je dat dan gewoon met twee handen aanpakken. Of met één hand, als je er maar één hebt natuurlijk. Dat, <laughs> is een ander verhaal. Ja, luisteraars, eh, ik ben nog steeds bezig om, eh, om de week door te zagen. En dan had mijn collega Willem Bruist van The Boys Are Back in Town, die kent u heel goed. Die had voor mij een paar prachtige tunes gemaakt. Maar Willem, als je luistert, daar uh, in, in, in het scherm, eh, daar staat een puntje voor, voor, voor dat eh, bestandje. Een puntje. En normaal is dat geen punt, maar nu doet het bestandje doet het niet meer. Dus ik, denk dat ik ze opnieuw moet downloaden op de schijf, Willem. Ja, mea culpa. Ik hoop niet dat je, dat je nou kwaad op me bent. Nee, ik schiet helemaal vol. Ik word helemaal emotioneel van. We gaan gewoon verder met lekkere muziek. Want dat gezaag, dat moet nou maar eens afgelopen wezen, duif. Pictures of a Magic Man. Een match man, zo moet ik het zeggen. Manfred Man. Nee joh, status quo duif. Het is gewoon status quo dit. Het houdt hoor duif. Well, was dan een matchstick man zijn en of zo. Ik heb geen idee. Misschien dat eh, degene die ik aan de telefoon heb een idee heeft. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Mea Koelpa spreek je. Ah, me oh, Mea! Wat leuk. Ja, ik denk Mea zal het. ook... Wat heb jij een zware stem gekregen, Mea? Ik, oh, ken, ik ken jou als een eh, jonge dame, nee, toch? Dat, eh, ja, dat, uh, ja, nee, ja. <laughs> Goedemorgen, vriend. Goedemorgen, Willem. Ja, ik had een beetje pech, want jij, luisteraars, Willem had zo'n mooie openingstune voor me gemaakt, met een zaag erin. Maar allebei die bestandjes, er staat nou een puntje tussen het icoontje en de titel van het liedje. Oh, dat is vreemd. Ja, dat is heel, ja, dat is heel vreemd. En nou, hij, eh, hij speelt ook niet meer af. Eh, even met de hand en dan zal ik eh, vandaag die, even twee nieuwe voor jou op de mail zetten. Nou, dat is heel vriendelijk Willem. Hartstikke bedankt. Nee, ik bedoel, word ik niet boos om of verdrietig. Ik bedoel, maar gewoon iets lekkers bij de koffie is altijd goed natuurlijk. Oh, je schiet niet vol? Nee. Oh, dat valt al. Nee, nee, ik ben niet zo gewelddadig. <laughs> Nee, nee dus schieten, dat, is, dat doe ik al jaren niet meer, nee. hey, wij hadden een leuke uitzending. bezig weer, hè? Sorry? Je bent weer lekker bezig. Oh, nou, dankjewel man. hey, maar we hadden ook eh, vorige week eh, vrijdag hadden we ook een leuke uitzending, toch? Ehm. heb jij nog live gezongen, toch? Weet je nog? Ja, ik heb er geen actieve herinnering aan. Dus, eh, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar, maar goed. Maar ik kan je wel vertellen, er wordt goed te luisteren hier in Amsterdam. Oké, jullie hebben ook gelachen om Herman Vinkers dan. Ja, en als ze dag eerst dat ik er was, dan zei hij, Willem, ben jij er op de radio? Ik zeg, hoezo? <laughs> ja. zo, zo, zo, gek praat ik toch niet? Nee, nee, nee, dat valt heel erg mee. Kijk, maar ik, ik ben eraan gewend natuurlijk, hè. dat moet je ook niet vergeten natuurlijk. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, ik, ik ben er zelf nooit aan hoor. iedere keer dan zeg ik maar, dan luister ik naar mezelf denk Jong, jong, jong, jong, wat een rare onzin. <laughs> Ja. ja. nee, maar goed. Maar ik weet toevallig ook dat ze, dat ze ook luisteren bij de KNRM in Zandvoort. Oh, dat is eh, gezellig. Dat is gezellig. Eh, dat, ook, dat onder het uh, zagen en sleutelen en, koffiedrinken eh, en, en zo. En het reddingswerk natuurlijk, ja. goede jongens doen. Nou, dan mag je eens even de groeten doen. Radio, je bent nou op de radio, man. Dus maar doe eens even de groeten met de KNRM. ZFM, groet KNRM. Kijk. Nou, wat dacht je ervan? Nou, hartstikke mooi. Dat is mooi gezegd, hè? Ja. Ja. Ja, dat... En dan vraag je, nou je natuurlijk ook aan mij of ik nog een verzoekje heb natuurlijk. Nou, heb jij nog een verzoekje, Willem? Ja, weet je, Stef Bos schijnt een nummer te hebben gemaakt over de storm of zo. Ah ja, Stef. Ja. Stef samen met, eh, met, eh, met eh, Fleur. Ja. En dat wil je straks horen. Als je die nou, je die nou onder de hand of onder, onder, de knop hebt zitten of zo. Ja, dan moet ik hem even onder de knop zetten zo. Dus dan moet ik hem even opzoeken. Ja. Dus jij moet me eventjes... Uh... Hoe, hoe de camera op dit moment staat. Want ik kreeg op de horen vanuit Canada... Ja. Dat de camera te hoog stond in verband met, eh, waarschijnlijk met de meeting van gisteravond of zo. Ja. Dus als jij niet te zien bent, dan moet je de camera even naar beneden zetten. Ja, maar ik wil de mensen ook geen schrik aanjagen, hè? Ja, dat is te laat. eh, ze weten hoe je eruit ziet. Oh, jee, oh jee. Nou, ik zal kijken straks of die... Of, ik, hij moet iets eh, naar beneden, dus die camera, als ik het goed begrijp. Ja, volgens uh, berichten wel, maar dan moet je eventjes even kijken. Joker, Canada, mocht je luisteren. Neem maar contact met Charo wat eh, want ze hebben tenslotte de regie van het uh, algehele gebeuren bij ZFM. Ja, ja, dat zijn we helemaal kwijt natuurlijk. En, uh, maar ja, goed, eh, prima. Het gaat helemaal goed komen. Tuurlijk gaat het goed komen. Ik doe iedereen de groeten. Iedereen die groeten, de groeten wil, die krijgt ze van mij. En nou ja, goed, volgende week vrijdag zijn de boys er weer, heb ik begrepen. Nou, dat heb ik, heb ik ook begrepen. Dus uh, hebben we het allebei begrepen, toch? Hebben we het allebei begrepen. En er schijnen speciale gasten te komen, heb ik gehoord. Oh, dat weet ik niet. Ja, ze zei, als ik niet hoef te werken, dan, ehm, dan kom ik misschien nog langs. Nou, is dat Bonnie Sinclair? Nee, oh. nee ehm, Holland heet ze. Treya Dobbs? Oh, oh, Holland. Holland. Oh, toch niet Kim? Nee, haar, eh, haar, haar, eh, haar zus, Pim. Oh, Pim Holland. <laughs> Pim Holland, ja. Ja, dat ging niet helemaal goed met de operatie. Ja, ja. <laughs> Goed, weer genoeg oude, hoed. Je gaat maar lekker muziek draaien. We luisteren hier gezellig mee in Amsterdam. Heel mooi. En eh, we spreken elkaar weer. Ik ga straks dat nummer van Stef Bos voor jou opzoeken. En Fleur natuurlijk, hè? Ja, Fleur die zoekt ook maar even op. Oké. Komt goed, Willem. Vriend, tot later. Hoi. Doei. Nana nou, Simone, die eh, ongeveer al haar lichaamsdelen en eh, organen opnoemde. Ik had mijn liver, had mijn toes, had mijn legs. Ja, zonder uh, eh, legs kan je niet lopen natuurlijk. en nou ja, we zien allemaal wel hoe het loopt. Maar we gaan eerst maar eens even genieten van een prachtig nummer van Stef Bos en Fleur Druijf. Speciaal voor Willem en voor alle medewerkers natuurlijk van de KNMRI. KNMRI. KM, en nou ja, de, de hulpdienst die ons uit het water vist als we op zee te ver, eh, eh, eh, te ver zwemmen, zeg maar. Of, ja. of verkeerd surfen, dat kan ook allemaal gebeuren. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNMRI. Nou, voor jullie allemaal, Stef Bos en Fleur, wat als de storm komt... stroming soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren. Tegen de wind. Rivieren verleggen. Door dijken te bouwen. Het water temmen en denken dat je de zee overwint maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt? De golven te hoog zijn en ik te klein. Wie zal ons dan vinden als wij zijn verloren? Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? maar weten. Ik wil droog door de regen. Voorkomen is beter dan later genezen. Je moet me geloven. We kunnen echt een eind komen. Ik weet het zeker. Ik heb het al. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn en wij te klein. zijn bij ontijs. Splijten de golven met de kop van het schip. Ver van de haven, dwars door de storm. Dwars door het donker, zoek naar een licht. Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. Gelukkig maar voor ons allemaal, luisteraars. Er zijn altijd nog helden. Stef Bos en Fleur als de storm komt. En dat allemaal ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan van de K en Marie. En dat is pas in november het geval, dat 200 jaar bestaan. Maar daar eh, aan voorafgaand dus eh, deze prachtige actie. Uh, ze waren hier in Zandvoort op bezoek, Stef Bos en Fleur. Dat hebben we allemaal live mogen bijwonen. En ja, Fantastisch nummer. Eh, ja, die man heeft ook een fantastische innemende stem, vind ik zelf. Maar het meisje dat kan ook eh, fantastisch zingen. Dus dat zit helemaal goed. Nou, Come Back, wie heb ik in de uitzending? Oh, heb, This is the first time until today that you have run away. Wie heb ik in de uitzending? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, ja. Goedemorgen. U bent live... ja, ja, ik zeg eventjes vier letters en die moet je dan maar even opschrijven dan. Ja. K-N-R-M. KNRM. Nee, KNRM. KNRM. Ja, geweldig. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja, ik kwam even, niet, uit, ik kwam, kwam even niet uit mijn woorden, Willem. Dat was... Nee, dat geeft niet. Daarom, dan, dan souffleer ik even. Een K-soufflé, hè? <laughs> het is gewoon Alzheimer light, hè? Dat weet je, hè? Eh, ja, dat geeft helemaal niks. Dat is eh, het wapperende brein van jou. Ja. <laughs> Nee, maar het mooi dat je me even gecorrigeerd hebt. Dat, eh, moet nee, ik corrigeer niet. Ik vul alleen aan. Hè. Ik oh, je vult aan. <laughs> je vult me aan. <laughs> ik vul ik, en, ben... de luisteraars horen toch niet dat ik op de radio ben. En ik ben al, ik ben al zo gevuld, man. Ja, ik wil het niet zeggen eigenlijk. ja. <laughs> je, je, bent een praline op twee beentjes. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, maar ik, eh, dus hoor, nu dat ik op de radio ben nu weer. Ja, je bent weer op de radio. Oh, mijn, mijn hemels. Ja, ja jouw, hemel eh, eh, op aarde. Dit, is dit nu mijn avondland, dat ik op de radio ben? Ja. <laughs> Goed. Je bent weer... Ik, hou op met, ik hou op met die wil muziek draaien en ik wil graag muziek horen. Eh, nou ja, ik zou zeggen don't stop. Don't stop de ja. ja. En, en hoe heet die vereniging ook alweer? De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Ik, ben trots op je. Goed, hè? Dat <laughs> heet wel streeks, hè? Ja, oké, man. Hoi, hoi. Hoi. Gewoon doorgaan, don't stop. Fleetwood Mac. dat was natuurlijk eh, Fleetwood Mac. Nou heb ik nog maar 1 minuut en 14 seconden te gaan luisteraars. Dan komt het nieuws weer voorbij. Dus eh, eigenlijk te weinig eh, tijd nog om een hele plaat te draaien. En dat ga ik dan ook niet doen. U moet me maar niet euvel duiden. U moet me maar niet kwalijk nemen. wat gaan we straks doen in de tweede uur? Nou, nog veel meer gouden houden komen natuurlijk voorbij. Want uh, Duif de Week Door is een programma met alleen maar gouden oude muziek. Daar hou ik van. Ik ga terug naar mijn roots. Eh, dat begint eind jaren 50 en het eindigt, eh, nou ja, pakweg eh, jaren 80, 90 zeg maar. dat is de muziek die ik het meest ambieer en ja, kan er niks aan doen. Ik ben ermee geboren. dus daar kom je nooit meer vanaf. Maar ik hoop dat u het leuk vindt en ik hoop dat u ook cabaret leuk vindt. Want straks om half tien dan ga ik weer een stukje cabaret draaien. wat ga ik nog niet verklappen. Maar dat wordt weer lachen, dat kan ik u verzekeren. Eh, we hebben nog 20 seconden, 19, 18 seconden te gaan. En het klok tikt af naar het nieuws toe. En eh, ja, Duif, dan moet je het toch eh, vol kletsen. Ik ga het ook vol kletsen. en ik klets hem helemaal vol.